Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Er komen mogelijk acties van Nederlandse KLM-piloten... want vakbond VNV heeft het laatste CAO-voorstel afgewezen. De bond eist dat de luchtvaartmaatschappij meer doet... om de werkdruk te verlagen bij de piloten. Als de acties doorgaan, beginnen ze over een paar weken. In Barcelona en de Catalaanse gemeente Cambrils is stilgestaan bij de aanslagen van een jaar geleden. Daar werden toen voetgangers doodgereden en een vrouw neergestoken. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd. Bij de aanslagen vielen 15 doden. De twee branden in Boksmeer afgelopen nacht houden mogelijk verband met elkaar. Dat denkt de politie. Een gymzaal van een middelbare school en een clubgebouw van een motocrossvereniging brandden af. Er zat korte tijd tussen het ontstaan van de branden. De politie onderzoekt of de branden in Boksmeer zijn aangestoken. Een Duits vliegtuig heeft een noodlanding gemaakt op Kreta vanwege een bommelding. Een van de 273 passagiers vond op de wc een briefje met het woord bom erop. Dat meldt de Duitse krant Bild. Het toestel was onderweg van Egypte naar Düsseldorf. In Zuid-Amerika hadden zeker negen vluchten ook te maken met bommeldingen. Na het onderzoek zijn er geen explosieven gevonden. Busbedrijf Arriva mag van de kantonrechter een chauffeur ontslaan... die tijdens het besturen van een bus op zijn mobiele telefoon kijkt. De lijnbus botste in maart in Tilburg op een kruising tegen een vrachtwagen. Een dag na de botsing werd de chauffeur geschorst. Op camerabeelden is te zien dat hij vlak voor het ongeluk bezig was met zijn mobieltje. Of het ongeluk daardoor ook ontstond is niet duidelijk, maar dat maakt voor de rechter niet uit. Het weer, de laatste buien trekken over de oostgrens. In het westen breekt de zon goed door. In het binnenland blijft het wat langer bewolkt. Het wordt maximaal 23 graden. In het weekend half tot zwaar bewolkt, maar wel grotendeels droog...